6FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl Misschien wel van een beste plaat, een uh, debuutplaat, LCD Sound System. En eh, ja, zo heette die plaat ook gewoon eh, zelf. Uit 2005 denk ik uit mijn hoofd. even kijken. Ja, ja, het was 2005 inderdaad. En toen kwam het debuutalbum uit van LCD Sound System. En natuurlijk James Murphy, onder, ja, ontzettend geïnspireerd door nou, onder andere de Talking Heads. Heel erg die dance, punk, new wave hoek uit de eind jaren 70 ook. Ehm, het was uh, Op datzelfde album stond ook uh, Daft Punk is Playing at My House. Die doe ik wel eh, de volgende keer. Ehm, ook nog Queens of the Stone Age met No One Knows. toch wel een bekendste plaat van Songs for the Deaf. Ook Go With The Flow stond erop. Heb ik afgelopen vrijdag nog gedraaid. En je hoorde ook nog Jet met Are You Gonna Be My Girl. Goedenavond en eh, welkom bij een eh, nieuwe Going Underground. Vanavond um, ja, een speciale uitzending. Want normaal hoor je hier eh, altijd tussen 8 en 11 de beste alternatieve rock, Britpop, elektronica, grunge, metal, new wave en punk. Maar vanavond, de 11e uitzending, is het ehm, ja, in, in, een, in een ander jasje, in een Zero's jasje. Want, we hebben vanavond, namelijk tot 11 uur vanavond, de eerste special van 2020 van, van dit programma, Going Underground. De Zero's Heroes. Je weet wel, de tijd van schrijven op je All-Stars, songteksten in je MSN-naam zetten, eh, iemand een krabbel sturen op Hives, oh, ook nog gedaan. En eh, natuurlijk Snake spelen op uh, Nokia 3310. En dat alles onder het genot van eh, ja, de beste illegaal gedownloade muziek van destijds. Hè? Ik weet niet of je ook zo'n mp3-speler had waar je dan maar 50 nummers op kon zetten. Nou, vanavond tot en met 11 uur gaan we terug naar de Zero's. de beste muziek uit ja, de periode 2000 tot en met 2009. De beste alternatieve muziek. Alles met een, met een randje dat ja, gaat vanavond voorbij komen. Alle grote bands en af en toe ook eh, ja, een, wat minder bekende band. nou, ik ben wel benieuwd. Ja, ik heb in ieder geval eh, onder andere op eh, de playlist staan natuurlijk allerlei grote bands als Foo Fighters, Muse, nou Queen of the Stone Age al net, maar ook Arctic Monkeys, Franz Ferdinand, Gorillaz, Green Day, White Stripes. Ehm, die stonden natuurlijk allemaal op mijn mp3-speler. Maar wat stond er bij jou op? En nou ja, wat deed jij in de zeros? Naar welke muziek luisterde jij? Hoe zag je eruit? Mag je even laten weten via 013 1344 of via facebook.com slash going alternative radio. De komende drie uur eh, zitten we lekker weer in de zeros. Dus je mag al je favoriete muziek eh, doorgeven uit eh, die periode 2000 tot en met 2009. Dus ja, echt nieuwe muziek vanavond gaat er niet voorbij komen, laat ik het zo zeggen. We gaan door met, ja, uit mijn geboortejaar volgens mij, ja, 2000 dit. The Roots, Cody Chestnut en The Seed. that she don't know. She want neo soul, cause hip hop is old. She don't want no rock and roll. She want platinum or ice and gold. She want a whole lot of sun to fold. If you were obstacles, you just drop your cold. Cause one monkey don't stop the show. Little Mary's bad. In these streets, she done ran ever since when the heat began. I told her, girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to peep the plan. Cause you was quick to learn. And we can make money to burn but enough room to spread my the world finna know my name. I don't ask for much later dan ik had gedacht geboorte, ja, zei ik. Nee, uit 2003 eh, deze van eh, The Roots en eh, Cody Chestnut. En The Seed was het in deze Zero's uitzending. Tot 11 uur vanavond, drie uur lang alleen maar platen uit de periode 2000 tot en met 2009. En dit is de band, de Amerikaanse band Eels, met zanger en liedjeschrijver Mark Oliver Everett als frontman. Hij noemt zichzelf E. Dit kwam van een destijds zevende album uit 2009. That Look You Give That Guy. I never thought that I could be so bold. even say these thoughts aloud. I see you with your man, your eyes just shine. While he stands tall and walking proud. That look you give that guy, I wanna see. Looking right at me. never let you down. It always seems like you're going somewhere better than you've been before. Well, I go to sleep and I dream all night of you knocking on my door. That look you give that guy. looking right at me. If I could be that guy instead of me, I'd be all I can be. I'd be all I can nothing like what I'd like to be. I'm nothing much, I know it's true. I like the style and the pedigree. And my chances are so few. That look you give that guy, I wanna see. Looking right at me. that guy instead of me. I give you all I got. I never thought that I could be so bold to even say these thoughts aloud. But if, let's say, it won't work out, you know where I can be found. looking right at me. If I could be that guy instead of me, I'd never let you down. I'd never let you down. is er toch veel moois uitgekomen in die periode 2000 tot en met 2009. De Zero's. Heel veel briljantjes, diamantjes, pareltjes eh, uit die tijd vanavond. ja, alleen maar eh, tot 11 uur vanavond. Drie uur lang muziek eh, uit de Zero's. En ook een populaire stroming toen eigenlijk. Een, ja, een nieuwe stroming was dat. Ehm, ja, een beetje samen zeg maar wat, met wat Green Day maakt. Een beetje die pop-punk kant. Dat was de emo. Je had eh, bandjes als eh, My Chemical Romance, die komen ongetwijfeld nog eh, later voorbij. Maar ook Panic at, Panic at the Disco en ook Paramore. En van die laatste band is ook ja, nieuws naar buiten gekomen vandaag. Want ja, Haley Williams die komt sowieso met een solo-album, dat was al bekend. Er zijn al een paar singles van verschenen. Zij is de zangeres van Paramore. Maar zij heeft Spotify verzocht het nummer Misery Business uit zijn playlist te verwijderen. Dat is ja, toch wel het meest bekende nummer van, van die band. Het nummer werd door Spotify toegevoegd aan de playlist Woman of Rock. Een eh, afspeellijst toegewijd aan de vrouwen binnen de rockmuziek. Ik denk dat dat dan eh, afgelopen zondag is gebeurd. Hè. Toen was Internationale Vrouwendag. Eh, op haar zeventiende schreef eh, ze toen al deze tekst voor het nummer, waarin ze onder andere zingt... Once I wore, you're nothing more, I'm sorry that I'll never change. Dus ja, niet heel feministisch eh, vindt ze zelf. Ehm, ze zegt zelf ook nog, ik ben enorm trots op Paramore's carrière, schrijft ze op Instagram. En ondanks, ondanks ja, fans van het nummer blijven houden, is het niet meer nodig het in playlists te plaatsen. 2018 toen nam de band al afstand van Misery Business door het niet meer live te spelen. Maar ja, het blijft dus wel de meest populaire platen van Paramore. En ook Nick Cave. Nick Cave beantwoordde via zijn eh, Red Hand Files een vraag aan een fan of hij, net als Paramore, zou overwegen aanstootgevende songteksten aan te passen of te schrappen voor live optredens. En dan met name de tekst A Fact in a Whalebone Corset Dragging His Dick Across My Cheek van eh, Papa Won't You Leave Henry uit 1992. Nou, uh, Cave die was stellig, hè? zo kennen we hem ook, gelukkig maar. Welke songwriter had dat 30 jaar geleden kunnen voorstellen dat de toekomst zijn uh, gevoel voor humor, speelsheid, gevoel voor context, nuance en ironie kwijt zou raken. Hoe konden wij dat nou weten? Dus ja, eigenlijk eh, ja, wordt kort samengevat dat het antwoord van hem dus duidelijk nee is. Songteksten hebben een eh, eigen integriteit, hoe imperfect ze ook kunnen zijn. De eh, geest van de muziek moet ten koste van alles worden bewaakt. Nou, Nick Cave dus niet, maar Paramorel, En dan gaat het dus om dit nummer. Eind Zero's, toen kwam het uit en het werd een meest succesvolle song ook nog een klein hitje geweest eh, in de top 40, gek genoeg. Misery Business. I'm walking down the street when I saw the shadow of a man creep out of sight. And then he swept up from behind, he put a gun up to my head, he made it clear he wasn't looking for a fight. He said, Give me all you got, I want your money, not your life. if you try to make a move, I won't think twice. I told him you could have my cash, but first you know I gotta ask what made you wanna live this kind of life. He said, There ain't no she taking money from the church. He stuffed his bank account with righteous dollar bills. But even still, I can't say much because I know we're all the same. Oh, yes, we all seek out to satisfy those thrills. You know, there ain't no rest for the for the Casey Elephant en Ain't Rest for the Wicked. Daarvoor uh, Paramore en Misery Business. Even kijken, het eh, muzieknieuws van de afgelopen dag, de afgelopen 24 uur. Ja, de Hives en meer nieuwe namen voor Jera, Jera on Air. Het uh, eh, Jera on Air festival heeft namelijk weer vandaag een hoop nieuwe namen bekendgemaakt voor de 2020 editie van eh, dat festival. De Hives die komen dus net, hè, als we het toch over de zero's hebben. De Hives, zo heet die band. Iets anders gespeld. Die komen net als eh, eerder bevestigen ehm, eh, ja, namen als The Offspring. Even kijken wat staat er nog meer. Life of Agony. Ehm, nou, er staan een hoop eh, fijne namen daar in ieder geval. Ehm, kijken nog meer toegevoegd aan de line-up zijn Jaja de Cat, Higher Power, Tim Ventol, Rod Zack en Faintest Idea. Ook het eh, festival eh, Here Comes the Summer heeft nieuwe namen bekendgemaakt. Dat is een beetje de voorjaarse editie van Into the Great Wide Open. Ehm, nieuwe namen toegevoegd aan de line-up. Onder meer Coco Roco. Ja, Jongens, laten we een band beginnen. Hoe noemen we hem? Coco Roco. Oké, prima. Uh, Ken Pie en I Am Ook. Die komen ook allemaal naar uh, toe. Uh, in plaats van 1 tot met, met 3 maand, of 1 tot en met 3 mei. Zo, even kijken. En ja, voor de rest ja, gaat het natuurlijk heel veel over het virus. Corona. Ehm, want ja, er is weer, eh, ja, ook, ja, weer veel uitgesteld. Veel grote evenementen. Uh, Pearl Jam bijvoorbeeld, die heeft het eerste deel van de Gigaton tournee uitgesteld. Alle optredens in Noord-Amerika en Canada die zullen pas eh, later plaatsvinden. Toen zou eigenlijk 15 maart van start gaan. Ehm Kijk, als, over de Europese data van de Tour die in juni begint in Frankfurt, daar is nog geen nieuws over. Oké, dus we houden hier op de hoogte. Ja, en voor de rest ook ehm, even kijken. door ehm, ja, door uh, virus eh, onzekere tijden dus voor, voor festivals en concerten. Nou ja, wij houden het hier, uh, proberen het in ieder geval een beetje bij te houden. Bombay Bicycle Club die heeft in ieder geval een Europese tour ja, gecanceld. Ben zou 19 maart in de Melkweg op gaan treden. Ook grote concerten in België zijn gecanceld. Bijvoorbeeld Live Nation. Ja, dat is echt een supergroot evenement. heb ik volgens mij vandaag een foto, vanmiddag een foto voorbij zien komen. Dat is echt echt een gigantische hal. Eh, volgens mij hadden ze wel van alles ingaan, hè. Maar heeft eh, diverse concerten, eh, concerten verplaatst naar een latere datum. Ehm, ja, veiligheid eh, van artiesten, fans en medewerkers is onze grootste prioriteit. Dat zegt eigenlijk iedereen. Ook eh, hier eh, wat dichter in de buurt, 013 heeft shows verplaatst van Agnes Obel en Papa Roach. Twee shows die komend weekend plaats zouden vinden in 013 Tilburg, die worden verplaatst. Agnes Obel die zou ja, komende vrijdag op 13 maart gaan spelen. Die is verplaatst naar 7 augustus. En de show van Papa Roach, hè, I've got my life into pieces, this is my last... Die was van hun. En eh, Hollywood Undead, die eh, zaterdag 14 maart gepland stond, die wordt ook verplaatst en wordt voor deze show nog een, eh, een andere vervallende datum gezocht. Uh, nou ja, ook Coachella die heeft op losse schroeven, staat een beetje op losse schroeven vanwege die uitbraak. Ehm, ook net zoals South by Southwest. even kijken, wat hebben we dan nog meer? En dan ben ik er wel bijna hoor. Uh, Plain White die annuleren hun volledige Europese en eh, UK-tournee. Waaronder ook een show in de Melkweg op 29 maart. Nou eigen zeggen hopen ze spoedig eh, alsnog op tournee te kunnen gaan. Ook Carlos Santana, die zou eigenlijk in de Ziggo Dome staan op 31 maart. En ook al wat eerder 24 maart in het Sportpaleis. En voor de rest ook nog het Kings World Festival in Den Haag. Dat wordt eh, afgelast vanwege het coronavirus. De organisatie hield er sterk rekening mee dat de overheid uiteindelijk sowieso de boel zou afblazen. Waarop ze er zelf voor hebben gekozen het evenement op Koningsdag te annuleren. En eh, het concert dat Wolf Parade afgelopen maandagavond in Tivoli Vredenburg zou eh, geven, werd afgelast. De band heeft heel de Europese tournee geschrapt vanwege het coronavirus. In een statement zeggen de bandleden het onverantwoord en potentieel gevaarlijk te vinden op tournee te gaan. Het is eh, de grote Zero's-uitzending. Drie uur lang tot en met elf uur vanavond. Alleen maar platen uit eh, de periode 2000 tot en met 2009. Natuurlijk eh, de grote hits van The Muse, The Foo Fighters, The Killers, etc. Die komen er allemaal voorbij. Maar ook uh, ja, wat minder bekende dingen. En dit was ja, gewoon een ontzettend goede hippelplaat. Ik kan niet anders zeggen. Van een blank mannetje. En dan heb ik het niet over Eminem. Maar over de frontman van uh, The Streets. Wat een plaat is dit nog steeds. Let's push things forward. This ain't the down, it's the upbeat, make it complete. So what's the story? Guaranteed accuracy, enhanced CD. Latest technology, darts at treble 20. Huge non-recoupable advance, majors be vigilant. I excel in both content and deliverance. So let's put on our classics and we'll have a little dance, shall we? No sales pitch, no media hype. No hydro, it's nice and ripe. I speak in communications in bold type. this ain't your archetypal street sound, scan for ultrasounds north, south, east, west, and all round and then to the underground. You say that everything sounds the same, then you go by them. There's no excuses, my friend. Let's push things forward. You say that everything sounds the same, then you go by them. There's no excuses, my friend. Let's push things forward as we progress to the checkpoint. I wholeheartedly agree with your viewpoint, but this ain't your typical garage joint. I make points which hold significance. That ain't a bag, it's a shipment. This ain't a track, it's a movement. I got the settlement. My frequencies are transient and resonate your eardrums. I make bangers, not anthems. Leave that to the artful dodger. The broad shouldered 51% shareholder. You won't find us on Alta Vista. Cult classic, not bestseller. You're gonna need more power. Plug in the three phase and the generator. Crank it up to the gigawatts. Critics ready with your pot shots. The plot thickens. Put on your mittens for these sub zero conditions. But remember, I'm just spitting. Remember, I'm just spitting. Once bitten, forever smitten. Around here we say birds, not bitches, as London Bridge burns down, Brixton's burning up. Turns out you're in luck, so I know this dodgy fucking the duck. So it's just another show flick from your local city poet. Case you geezers don't know it, let's push things forward. It's a tall order, but we're taller. Calling all maulers, backstreet brawlers, corner shop crawlers, victory's flawless. Love us or hate us, but don't slate us. Don't conform to formulas, pop genres and shut. Sharp darts, double dutch. Park cars, troubles are much with more bud. Let's push things forward. You say that everything's Strokes. En volgens mij was dit van hun derde album in uh, uit 2006. First Impressions of Earth, You Only Live Once stond erop. Maar uh, ja, ook Juicebox en deze Hard in a Cage. Daarvoor de Streets en eh, Let's Push Things Forward. Want in plaats vind ik dat ook nog steeds. En daarna, eh, het volgende album was het volgens mij Dry Your Eyes. Heel klein hitje. Ook, eh, ook zo goed. Totaal anders, maar ook heel goed. Ehm, ieder uur in deze Zero Special ook een, een classic album. Ehm, ieder uur, ja, dan pakken we even een classic album uit de, de Zero's ertussenuit, uit de platenkast. En daar draaien we dan twee tracks van. Een, ja, de, een van de grote hits van het album. Ehm, en een, ja, een albumtrackje, wat, wat minder bekend ding. Ehm, het, de eerste plaat vanavond, ja, zij zijn heel erg geïnspireerd door de Strokes, dus dat is op zich wel een mooie brug. Dat zijn de Arctic Monkeys, het eh, debuutplaat van, eh, van, de, van de Arctic Monkeys. Whatever people say eh, I am, that's what I'm not. Daarna zouden ze nog veel meer moois maken. Maar geen één album ehm, dat zo ja, enorm hard insloeg als een bom, als het ware. Qua debuutalbums uit de UK. Um, ehm, nou ja, dat eh, album dus van The Stroke zelfs, het debuutalbum is dus het, waar zij enorm goed door geïnspireerd waren. Um, ja, bestormde eigenlijk meteen eh, de hitparades deze plaat op een eh, golf van puur lef en zelfvertrouwen. En ja, het had een grote impact op de Britse muziek. Misschien wel de grootste impact sinds Oasis in de jaren 90, een ja, decennium daarvoor. Deze geboren en eh, getogen Sheffielders refereerden aan plekken en mensen uit hun thuisstad in het eh, ja, platse accent en eh, dat in eeuwen op de radio te horen was geweest. En op basis van een trouwe regionale aangaan bouwden de Monkeys een online bruggenhoofd op MySpace, waar ze gratis content aanboden aan de grote massa op het web. En werden zo de eerste band die de gigantische publicitaire kracht van deze profielsite aanwendde. En het gevolg was dit nummer. Deze enorme nummer 1 hit in de UK. I bet you look good on the dance floor. De droge, spottende teksten die klonken zo zelfverzekerd dat er geen geruchten opkinnen dat hier een kwade genius achter zat. Wellicht in de vorm van uh, aardtrappenmakers, de KLF. Nee, whatever people say I am. De titel verwijst naar de ultieme 60s film Billy Liar. Die kwam meteen binnen op nummer 1 en werd het hardst voorkomende Britse debuutalbum aller tijden. En won vele prijzen. Omroep Goorle. De omroep voor Goorle en Riel. ook zo'n mooie album afsluiten. Het gewoon nog even duurt uh, op het einde, voordat het ook echt klaar is. Ja, <laughs> dat bedoel ik. Het eerste classic album eh, van vanavond, zometeen eh, tussen 9 en 10 en tussen 10 en 11 dan eh, gewoon nog eentje. Het was het debuutalbum van Arctic Monkeys, Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. Ja, alleen met zo'n titel dan verdien je natuurlijk al verschillende prijzen. De Arctic Monkeys, Het kwam uit 2006 met natuurlijk de View from the Afternoons er ook op, Fake Tales of San Francisco, Dancing Shoes, Marty Bum, When the Sun Goes Down, alleen maar eens op dat album. Jordan, eh, ja, de grote hit en een wat eh, onbekende nummer. I Bet You Look Good on the Dance Floor. En zojuist A Certain Romance van de Arctic Monkeys. Ook leuk, de Ting Tings en Shut Up and Let Me Go. and let me go. Hey! Dit is Lokale Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en Riel. De Ting Tings en Shut Up and Let Me Go. Zometeen het eh, tweede uur van deze Zero Special van Going on the ground. Nu het nieuws van 9 uur, Erik van Vliet. Dit is het regionieuws. Het is niet de eerste keer dat een wedstrijd tussen Willem II en Herenveen niet doorgaat. In 1951 toen gooide een pokkenepidemie roet in het eten. De nieuwe afgelastingen die van komende zaterdag heeft voor de Tilburgse club ook een voordeel. Adrie Koster hoeft nu namelijk geen rare dingen te doen om de geschorste Jordan Peters te vervangen. Die zit zijn straf nu op zaterdag 21 maart bij Vitesse uit. Waarschijnlijk is dan ook Freek Heerkens, een andere topper bij Willem II, weer hersteld. In Goorlen is men gestart met een groep voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Deze groep is er voor kinderen van 2 tot en met 5 jaar. Kentalis gaat het namelijk doen. Als een kind een taalontwikkelingsstoornis heeft, een TOS, dan helpt een vroege behandeling bij het beter leren communiceren. Zo zegt Kentalis. De nieuwe groep is gevestigd in basisschool De Regenboog in Goorlen. Talis is een organisatie voor mensen die een taalontwikkelingsstoornis hebben of slechthorend, doof of doofblind zijn. Ze kunnen bij Kentalis terecht voor onderzoek, zorg en in dit geval dus ook voor onderwijs op maat. Tot zover het regionieuws. Oké, dankjewel Erik. Um, zometeen, dan, eh, ja, ik ben in ieder geval op zoek naar drie metalnummers uit de Zero's. Dus eh, ja, ik zou zeggen, kom maar door. Wat wil jij horen? En eh, drie uh, metalnummers uit de Zero's, straks achter elkaar.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 It's a small crime. And I got no excuse. And is that alright? Yeah. Give my gun away when it's loaded. Is that alright? you don't shoot it. how am I supposed right? to hold Is that alright? Give my gun away when it's loaded. Is that alright? Is that alright with you? Is that alright? Yeah. Give my gun away when it's loaded. Is that alright? You don't shoot it, how am I supposed to hold? Is that alright? Yeah. Forgive my gone away, but it's a load. Is that alright? En Papillon. Daarvoor ook nog Frans Ferdinand en eh, Take Me Out. En ook nog uh, Damien Rice. Het was even een stukje Schots, Iers en eh, Brits achter elkaar. Met eh, ja, die laatste natuurlijk. Uh, ja, dat kwam weer een beetje op, heb ik in Zero's. Die post-punk eh, revival, die dark rave, wat editors ja, vooral in het begin maakten. En nog steeds goede platen overigens. Dit was eind Zero's, trachtig, trouwens, deze Papillon. Ehm, ja, de tweede uur van deze Going Underground special. Dat is aflevering 11. En ehm, ja, vanavond alleen maar Zero's Heroes. Grote artiesten en, en bands uit ja, de periode 2000 tot en met 2009. Uh, Ehm, en eh, ja, ik ben ook wel eigenlijk benieuwd, eh, wat deed jij in eh, die periode in de Zero's, in de periode 2000 tot en met 2009? Hoe zag je eruit? Wat deed je? laat het even weten. En natuurlijk ook jouw favoriete muziek. Wat was de soundtrack van jouw leven op dat moment? Mag je even achterlaten via 013 504 1344 en facebook.com slash Going Underground Alternative Radio. En als je dan toch bezig bent, ehm, zometeen om ehm, half, uh, nou wat zal het zijn, om half tien, dan doen we even drie metal tracks uit de zeros achter elkaar. En waar moet je dan aan denken? Ja, Metallica bijvoorbeeld. Metallica heeft ook heel veel in de, in de zeros uitgebracht. Slayer, Tool, Ramstein natuurlijk. Um, Disturbed. Um, Rhythm Temptation mag ook, eh, mag ook gewoon. Of eh, Evanescence. Eh, ik zit een beetje, een beetje te kijken hoor. Eh, Volbeat. ja, ja, ja, ja. Ehm, nou ja, dat soort eh, namen. Slave misschien ook wel. Eh, of Limb Biscuit. Zo, dat soort namen. Ehm, drie metal tracks zometeen om half tien achter elkaar. Laat even weten welke jij wil horen. je mag er ook gewoon drie doorgeven, hè. Dat mag ook gewoon. En dan uh, ja, kijken wel welke, welke ik zo meteen uitpik. En om alvast een beetje in de stemming te komen in nou, dat wat hardere, agressieve geluid. Daarom even nou deze, leaves me with the feeling that I feel the most. Feel it come to life when I see your ghost. closer to the prize at the end of the rope. All night long, I dream of the day when it comes around and it's taken away. Leaves me with the feeling that I feel the most. Feel it come to life when I see your ghost. Then I'm done. Foo Fighters, All My Life. En eh, dit was DXX eh, XX met Islands van eh, hun debuutalbum. En over debuutplaten gesproken. Dit kwam ook van een debuutplaat. En nou ja, nog ook een echte, echt goede ook. Ehm, echt goede recensies destijds gekregen. Kwam uit 2004 en stond een hoop goede nummers op. En ja, dit was misschien toch wel een prijsnummer. Of in ieder geval het meest bekende. Arcade Fire, hier braken ze mee door. Rebellion Lies. Arcade Fire, The Funeral, daar kwam het vanaf. Rebellion lives, Ja, blijft mooi. Ook nog dus eh, de Foo met All My Life en eh, die XX met, uh, met Islands. Zometeen, binnen nu en drie minuten, ja, dan gaan we drie metal tracks uit de Zero's achter elkaar draaien. Ik heb er al drie uitgezocht, maar het kan nog wijzen. Dus geef, je, geef ze vooral door via 013 of facebook.com slash going underground alternative radio. Jouw favoriete plaat uit de Zero's. A beautiful wife and a baby on the way And his bills are already paid No need to scrimp, no need to save But all around him the world grows hard He thinks to himself he must have played a lucky card If he was alone he'd give it all away To people and things that he wanted to say But oh no, it's alright Mr.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 Maker. Ja, deze hoor je wel regelmatig. Ehm, ja, dan is het inmiddels eh, half tien geweest. Dus eh, nou ja, dat betekent ook eh, dan op dit moment drie metalplaten uit de zeros achter elkaar. En ehm, nou ja, ik heb er drie uitgezocht. Maar terwijl ik de eerste zo meteen in ga starten, kan het gewoon nog wijzigen. Dus ja, geef gewoon vooral nog jouw suggestie door. Lekker via de Facebookpagina van dit programma. Facebook.com slash Going Underground Alternative Radio. Ehm, op dit moment staan klaar, in ieder geval um, Ramstein, A Perfect Circle en System of a Down. Um, grote kans dat het zo blijft staan, maar je kunt er dus nog uh, verandering uh, in brengen. We beginnen met uh, deze van Ramstein en Sonne. En hoeveel sterren krijgt hij op uh, schaal van 10? 1 ster? 2. 2 sterren? 3. Ja, oké. Okay. 4. 5. 5 sterren, ja. Gaat de goede kant op. 6. 7. Ja, 8. Dat is al een goed. 9. 9, 9. Oké, 9 sterren. Hier beginnen we mee. Kwam van het album Muta. Ook Ich Wiel stond er ook op. En deze dus. Sonne Ramstein. Alle warten auf das Leben. Sonne scheint mir aus den Augen. Sie wird heute Nacht nicht und this weekoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomopgoorlen.nl. Lokaleomopgoorlen.nl voorbij komen. System of a Down en BYOB, eh, Bring Your Own Bombs. Ook nog Ramst, uh, met Sana. En eh, ook nog eh, Perfect Circle met eh, Judith. Die tweede band, dat was Perfect Circle. ja, een van de andere bands van Maynard James Keenan van, van Tool was samen met, ehm, ja, met gitarist Billy Howardell. En toen werd, dan, toen werd het eigenlijk al meteen een, een supergroep genoemd. En die bestonden van 1999 tot en met 2004. En toen nou ja, namen ze eigenlijk eh, ja, een pauze. 2010 eh, waren ze er weer. En volgens mij twee jaar terug nog een, uh, nog een album uitgebracht. Eat the Elephant. Ehm, ja, het was even een ja, stevig portie muziek. Stevig portie gitaren. Um, ja, lekkere hevige, hevige metalen muziek. Ehm, ja, dan um, zometeen nog het, het eh, tweede classic, album eh, van vanavond. Ehm, maar voor de iedereen die dacht eh, van Maarten, wat een pokkerrie, wat een takkerrie. Zacht, zet zachtig, Dan vindt uh, ja, de rest, ik denk dat hij dit dan wel kan waarderen. Want ja, ook uit The Zero's, Amy Winehouse, Back to Back, You Know I'm No Good. Meet you downstairs. Overzicht en het laatste nieuws op lokaleomopgoorlen.nl. Lokaleomopgoorlen.nl. een berichtje via Facebook van uh, Marianne. Ik vind het origineel van Amy Winehouse beter. Nee, nee, nee. Het origineel is van deze band. De Zootens en eh, Valerie. Amy Winehouse daarvoor met eh, You Know I'm No Good. Ik had hem, ik had hem even opgezegd. Ik had hem een paar maanden terug eh, had ik hem al eh, gedraaid. Dus ik dat had geweten, had ik iets van haar eerste album Frank gedraaid. Maar goed, hier heb ik ook zeker van genoten. En ja, volgens mij ook You Know I'm No Good, Amy Winehouse. En dan gaan we naar het, het tweede classic album van vanavond. Vorig uur al Whatever People Say I Am, That's What I'm Not van Arctic Monkeys. Het, de debuutplaat van die gasten. En deze keer is het het vierde album van Radiohead. Kid A uit het jaar 2000. Ehm, totaal anders natuurlijk. Eh, hè. Het moest geen uh, eh, compleet eh, over de boeg. Ehm, hè, natuurlijk die Pablo Hanni. Ehm, de, de bands en natuurlijk oké okay, Computer, dat leunde heel erg op eh, ja, een beetje dezelfde grunge geluid eh, uit Amerika. Ehm, dus ze, ze gingen iets totaal anders doen ehm, ehm, na het album Oké eh, okay Computer uit 1997. Het werd, eigenlijk werd een beetje algemeen aangenomen dat ja, Radiohead een van de beste bands was van Engeland na dat album Oké okay Computer. Maar drie jaar later, toen werd eh, ja, toch dit album Kid een, eh, ja, met grote verbijstering ontvangen. Critici die wilden weten eh, ja, waar de gitaren waren, waren gebleven hè, en terecht. En waarom Tom York ja, klonk alsof hij in bad aan het zinnen was. nou ja, ondanks nou ja, dat het een totaal andere sound had, won dit album onder andere ook een Grammy. Het werd een grote hit, hoewel het ja, eigenlijk al weken voor de officiële release gratis kon worden gedownload. En nou ja, met dit album brak Radiohead definitief door in eh, de VS. En nou ja, Radiohead maakte eh, ja, een album eigenlijk, maakte een album dat meer gericht was op geluid en structuur dan op eh, de gewone hardzacht dynamiek. Laat staan op conventionele liedopbouw. Ehm, ja, het zijn eigenlijk stuk voor stuk liedjes. Het zijn allemaal kamertjes met verschillende deurtjes. Die kun je open doen. En je komt steeds eh, ergens anders uit. En ja, geklik, elektronische drumbeats, eh, ritmische keyboards ondersteunen de zanrige falsetstem van, eh, van Tom York. En dat merk je ook heel goed op deze. En nou ja, eigenlijk, zeker in alternatieve circuit, is dit nou, toch best een grote hit. Radiohead and Everything in its Right Place. laatste nieuws via radio, tv en lokaalomopgoorlen.nl.